en de gegevens verwijderd. In Spanje hebben miljoenen werknemers Internationale Vrouwendag. De stakers eisen gelijke betaling en een veilige werkplek zonder seksuele intimidatie. Spaanse vakbonden steunen de werkonderbreking door vrouwen, maar ook mannen mochten eraan meedoen omdat de wet discriminatie verbiedt. Volgens de grootste vakbonden hebben 5,3 miljoen Spanjaarden het werk twee uur neergelegd. Vanavond waren er in veel steden demonstraties. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden en oosten vallen nog buien. Morgen eerst geregeld zon, maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen.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 Die wil hij met de maatregel beschermen. Voor staal gaat een importtarief van 25% gelden, voor aluminium is dat 10%. Vorige week leek Trump de omstreden heffing voor alle landen op dezelfde manier in te voeren. Maar nu zegt hij dat hij dat flexibel wil doen. Zo maakt hij voorlopig een uitzondering voor de buurlanden Mexico en Canada. Alle landen kunnen over de importheffing onderhandelen, zei Trump. De presidentcommissaris van ING, Jeroen van der Veer, staat achter de forse loonsverhoging voor topman Hamers. Internationaal gezien is een beloning van 3 miljoen euro per jaar niet veel, zegt van der Veer. Bovendien wordt de beloning uitbetaald in aandelen die Hamers lange tijd moet houden. Van der Veer zegt dat hij de commotie over de loonsverhoging wel had zien aankomen. Drie gemeenten hebben per ongeluk privégegevens van kandidaat-raadsleden naar de NOS gestuurd. Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. De NOS wilde kieslijsten verzamelen en had alleen openbare gegevens moeten ontvangen, zoals de naam en woonplaats van kandidaten, maar kreeg van de drie gemeenten ook gevoelige gegevens, zoals adres, geboortedatum en burgerservice-nummer. De NOS heeft de gemeente op de fout gewezen en de gegevens verwijderd. In Spanje hebben miljoenen werknemers meegedaan aan de feministische staking op Internationale Vrouwen.